met het NOS-journaal. Tourbaas Prudon noemt de aanrijding, waarbij Johnny Hogeland vanmiddag ten val kwam, onaanvaardbaar. Hij beraadt zich morgen op maatregelen. Een toerauto reed de sprint Fletcher vanmiddag aan en die nam Hogeland mee in zijn val. De Nederlander belandde in het prikkeldraad. Hogeland heeft diepe snijwonden die in het ziekenhuis zijn gehecht. Hij zei na de etappe een zeeuw krijgen ze niet kapot, maar was wel zichtbaar geëmotioneerd. De auto die de renners aanreed is van de Franse televisie en is uit de toer gezet. De Franse tv-zender heeft excuses aangeboden. Hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt op het Hollands Diep bij Numansdorp. Het kustwachtcentrum was gewaarschuwd omdat er rode lichtkogels boven het water waren gezien. Behalve een boot van de kustwacht voeren ook boten van Rijkswaterstaat, de politie en een bergingsbedrijf uit. En werd er een helikopter van de politie ingezet. Na een korte zoekactie bleken de rode lichtkogels afkomstig van een jacht waar een groot feest aan de gang was. De opvarenden hadden het noodvuurwerk afgeschoten ter ere van het vertrek van het jacht voor een wereldreis. De verdachte heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege misbruik van noodsignalen. De vijf mannen in Overijssel die zijn aangehouden na de dood van een bezoeker van een discotheek in Rijssen zitten nog vast. De politie heeft een team van 18 rechercheurs op de zaak gezet en is op zoek naar getuigen. Ook worden beelden van beveiligingscamera's bestudeerd. De politie zegt dat er nog veel onduidelijk is over de ruzie in de discotheek die uiteindelijk een man van 20 uit Wierde het leven kostte. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat hij zelf heeft geslagen. De aanleiding van de ruzie is niet duidelijk. Het is nog onbekend of de vijf verdachten het slachtoffer kenden. De Verenigde Staten hebben de militaire hulp aan Pakistan drastisch beperkt. Het gaat om een verlaging van zo'n 800 miljoen dollar. En dat is naar verluid een derde van de totale hulp aan het Pakistanse leger. Pakistan is voor de VS een belangrijke partner in de strijd tegen terrorisme. Maar de laatste maanden zijn de betrekkingen tussen beide landen bekoeld. Het weer heldere nacht, morgen volop zon.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 En de website meeluisteren peacefulradio.eu. Maar dit was in ieder geval Celtic, Celtic Blessing van Terry Oldfield. We gaan eh, door met eh, Terry Oldfield samen met eh, Soroya Swasi, met Yoga Nidra. Dan gaan we er eens even lekker voor zitten. Een stukje yoga te doen. Veel luisterplezier. Ensure that you are in a private space where you will not be disturbed for 10 minutes. Lie down comfortably in Shavasana on your back. Relax the arms to the sides and the feet comfortably apart and ensure the head and neck are straight with the spine. Close the eyes and become still. Take a long, slow, deep breath in, and as you breathe out, feel your whole body settling into the posture. Again, breathe in slowly and deeply. And as you breathe out, let go of all your plans for the rest of the day. Let go of the past and relax into the present. Finally, one more deep breath in, breathing in the essence of this moment and breathing out surrender to the practice of Yoga Nidra. Allow your awareness to be following the sounds around you, briefly touching on the different sounds you can perceive from where you are lying. Accept each sound in the environment without finding it disturbing. Now withdraw your awareness to the sound of your own natural breath. allow the breath to completely relax and fall into its own natural rhythm. If you are working with an affirmation, bring it to mind clearly now and repeat it silently three times. now moving through the different parts of the body. As you hear each part named, feel that part of the body completely relaxed. Come to the ten toes. Feel the toes relaxed. Soles of the feet, both heels, calf muscles, knees, thighs, the buttocks, lower back relaxing, mid back, upper back, and shoulders. The palms of both hands and the ten fingers, wrists, forearms, elbows, upper arms. Feel both arms relaxed back of the neck, back of the head, crown, forehead, right temple, left temple, right eyebrow, left eyebrow, the eyebrow center point, right eye and eyelid, left eye and eyelid right cheek, left cheek, right nostril, left nostril, both lips, chin, neck, whole of the chest, abdomen, pelvis, pelvic floor. Awareness of both legs together both arms, whole of the back, front of the body, face, awareness of the whole body, the whole body, the whole physical body resting on the floor. Now shift your awareness to the natural breath. Feel the gentle flow of the breath in the body. Thank you. Thank you. باطنی شتابا گون از نسیم پر به جز این سرا سرایم Touch of Scandinavia van Bindu. Muziek van Phoenix Muziek en Phoenix Muziek eh, die... Ehm, daarvan krijg ik eigenlijk al eh, muziek toegestuurd sinds 1996. Ja, de laatste, eh, nou even kijken, dit uur zeker vijf werken van hun gedraaid uit dat jaartal. Toen begon het allemaal. En we gaan ook afsluiten met uh, Phoenix Muziek, maar dan met een goed nieuwe cd. En dat, die heet Less is More. Less is More van Henning Flintholm. Ja, eh, natuurlijk ook van dit eh, label. deze muziek is goed voor om te, bij te relaxen en om bij te mediteren. Ten slotte, wat ik graag eh, nog even wil doen. Er luisteren heel veel mensen in het buitenland. Ja, via de website www.peacefulradio.eu. En ehm, daarom eh, schakel ik... Eh, nee, dat kan in het Nederlands. Ronald... Eh, Ronald Becker uit Duitsland in Bremen. Die luistert regelmatig naar Peaceful Radio. En wat dat betreft wil ik Ronald dan ook hartelijk danken voor zijn support. de mail af en toe is en dat vind ik hartstikke leuk. En wat dat betreft Roland, dankjewel. Goed, volgende week weer een ander land en andere plaatsen. We gaan afsluiten dus met Less is More met Henning Flintholm en het nummer Here and Now.